4 uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Colombiaanse guerrillabeweging FARC en de regering gaan onderhandelen over vrede. President Santos heeft dat gezegd in een toespraak. De komende dagen worden meer details bekendgemaakt over de besprekingen. Colombiaanse media melden dat de gesprekken in oktober moeten beginnen in Cuba of Noorwegen. De strijd tussen de FARC en de regeringstroepen houdt het land al bijna 50 jaar in zijn greep en heeft dan tienduizenden mensen het leven gekost. De FARC begon in 1964 als een marxistische guerrillagroep die opkwam voor de arme boerenbevolking. In de jaren 60 en 70 kreeg de groep grote delen van het land in handen. De strijd werd gefinancierd met handel in cocaïne. In Mexico zijn twaalf politieagenten vastgezet voor het beschieten van een auto van de Amerikaanse ambassade. Vrijdag werd een gepantserde zwarte SUV met een diplomatiek kenteken vanuit vier politieauto's beschoten. Dat gebeurde in een bergachtig gebied waar drugsbenders actief zijn. In de auto zaten een hoge Mexicaanse militair en twee Amerikaanse diplomaten die alle drie gewond raakten. De Amerikaanse en Mexicaanse autoriteiten doen samen onderzoek naar het schietincident. De Mexicaanse politie is berucht om zijn corruptie en incompetentie. De nieuwe aartsbisschop van San Francisco heeft zaterdag enkele uren gevangen gezeten wegens rijden onder invloed. Volgens zijn verklaring was hij met zijn moeder en een andere geestelijke op weg naar huis na een diner met vrienden toen hij in een politiefuik reed. Uit een test bleek dat hij te veel alcohol in zijn bloed had. In een verklaring zegt bisschop Cordileone dat hij zich schaamt. Cordiglione is nu nog bisschop van Oakland. Op 4 oktober wordt hij in de kathedraal van San Francisco ingewijd tot aartsbisschop. En vijf dagen later moet hij voor de rechter verschijnen. Het weer bewolkt met af en toe wat regen en minimaal rond 13 graden. S ochtends grijs met soms wat regen. Smiddag steeds meer zon en alleen plaatselijk nog een buitje. Het wordt een graad of 22. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. Dit is De Nacht. Met Joey Koeivoets. Goedemorgen, het is twee minuten over vier. Straks verder met de laatste aflevering in de muzikale reis rond de wereld in drie nummers. Eerst Michael McDonald en James Ingram. Jammo be there. as her car pulls out the driveway. get a letter. A picture of a room in some hotel. Sitting framed up on the table. A picture I know so well. You've painted yourself into a corner. Now you're trying to paint something new. your lipstick on the letter is a goodbye kiss from you. So long, I hate to see you go, but I save my tears for later on down the road. How come I keep on holding on, knowing you won't be coming home? still set the table. Still set it for you and me. It's become a habit. My own personal make believe. Ray Band en Won't Be Coming Home. Het is de hele week de Radio 1 Week CD en feitelijk is Nothing But Love al zijn 16e studioalbum. Maar in Nederland is hij vooral bekend van zijn grote hits Right Next Door en Don't Be Afraid of the Dark, beide uit de jaren 80. Robert Cray wordt gezien als een vernieuwende bluesmuzikant. Hij won tot nu toe vijf Grammy Awards en vorig jaar werd hij zelfs nog opgenomen in de Blues Hall of Fame. Op zijn nieuwe cd slaat Robert Cray geen nieuwe wegen. Het is eh, nog steeds gewoon lekker in het gehoor liggende blues met een vleugje soul en rock'n'roll. roll. Dan is het nu tijd voor de muzikale reis om de wereld. Begin juli zijn we gestart in Amsterdam, vorige week via Indonesië en Australië naar Argentinië. En vanmorgen gaan we verder naar de laatste drie landen, te beginnen in Brazilië. En over Brazilië zijn niet heel veel nummers verschenen in de Nederlandse hitlijsten. Als je aan Brazilië denkt, dan denk je aan, natuurlijk, Rio de Janeiro... stad waar in 2016 overigens de Olympische Zomerspelen gaan plaatsvinden. En over de Braziliaanse stad Rio is één feel-good nummer verschenen, van Peter Allen, I Go To Rio. I Go To Rio uit 1978. En van Brazilië gaan we naar Jamaica. Ja, en als je aan Jamaica denkt, dan denk je aan Bob Marley... die daar nog steeds een heldenstatus heeft in dat land. En Jamaica kent ook een paradijselijke schoonheid.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 Ze schreven het liedje over de beroving van een toerist. En tot slot in de muzikale reis om de wereld verlaten we Jamaica... en reis ik af naar Amerika. Amerika speelt een grote rol in de westerse populaire muziek. Eerst komt hier de blues vandaan natuurlijk. Muziek die voortkomt uit de muziek die de slaven op de plantages in Amerika maakten. Later wordt de jazz in Amerika bedacht. De geschiedenis begint daarvan in New Orleans... waar de muziek ontstaat uit blues, negro spirituals... dat zijn liedjes over het geloof, en machtsmuziek. Deze muziek die komt ook van de slaven in Amerika. En de jazz is dus van oorsprong zwarte muziek. Na de Tweede Wereldoorlog krijgen jongeren voor het eerst meer geld te besteden. En ze gaan veel uit, willen daarbij muziek horen die ze leuk vinden. En vanaf 1955 is dat de roll muziek. Bijna iedereen heeft nu een radio en steeds meer mensen krijgen televisie. De jongerencultuur wordt steeds belangrijker... en er komen speciale radiozenders voor jongeren in Nederland. Denk dan aan de zeezender Radio Veronica. Voor de een is het een droom, om dit grote land eens te bezoeken. Een ander moet er niet aan denken. Amerika staat bekend om zijn gekheid en dat klopt ook zeker bij het zien van enkele locaties in het land. Toch zijn er ook veel prachtige plekken die zeker de moeite waard zijn. En het land van de onbegrensde mogelijkheden, The American Dream, wordt bezongen door vier grote muzikanten. Crosby, Stills, Nash en Young. picture with the girl next door. People's money piled on the floor. Accusations that you tried to deny. Revelation and rumors begin to fly. buiten de reis om de wereld in Dit is de Nacht... met de American Dream van Crosby, Stills, Nash en Young. Ja, en van deze vier gaan we door naar Massive Attack... die een nieuwe plaat hebben opgenomen. Een cover van Massive Attack's Unfinished Sympathy. En ja, als je op YouTube gaat kijken en een videoclip bekijkt... dan zie je dat ze in de clip enkel alleen platen of beelden hebben gebruikt... van hun live optredens. And how it could be with you finally got me, baby. How can you have a day without a night? You're the book that I have opened, and now I got to know much more. joyousness of your potential keys. It's got my mind and body aching. everybody without us. I'm missing every part. Dit is de nacht. Met Joey Koeivoets. traveling Twee covers achter elkaar, een finished sympathy van Hoover uit 2012. Het origineel van Massive Attack. En Don't Dream It's Over was van Crowded House, de band van Neil Finn... die ook ooit nog bekend werd met Split Ends. Je hoorde Sixpence, the Richer en Don't Dream It's Over. Dan is het tijd voor De Nachtgedachte, een vertaling van een songtekst naar het Nederlands. En de nachtgedachte van deze nacht. Wat is er aan de hand met je? Voel je je niet goed? Wees gegroet. Je krijgt het van de wijnstok, oké? Kom en krijg je liedje. Je hoorde de nachtgedachten uit 1974? Kom en krijg je liefde, Redbone en Come and Get Your Love. En uit 2005 Natalie Imbruglia en Shiver. Ja, op muziekgebied zal het nog wel enige tijd stil blijven bij Natalie Imbruglia. Ze vertelde onlangs in een interview dat ze hoopt haar acteercarrière naar een hoger niveau te tillen. In 2003 speelde ze nog in de Rowan Atkinson comedy Johnny English. Zometeen op Radio 1, The River of Dreams uit 93 van Billy Joel. En ook Ice Forward van Sean McDonald. En nu terug naar de muziek van The Rapid Eye Movement, R.E.M. Dit is Man on the Moon. Martin. Monopoly 21, checkers and chess.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 The enemies breathing down my neck, trying to grab a hold and make me wreck. Hot on my tail, trying to make me feel, trying to take the wind up out of my sail, trying to roll me over. De Nacht met Joey Koeivoets. De EO. 1993 voor Billy Joel en The River of Dreams in Dit is de Nacht. Ja, en twee weken geleden werd bekend dat bassist Bob Birch overleden is. Bob speelde veel met onder andere Billy Joel... en om hem te herdenken heeft eh, Billy nu een eh, tribute opgezet... Eh, en bekostigd zelfs om de man te herdenken... die in zijn ogen een briljante muzikant en een fantastische man was. Dit is de nacht op Radio 1 met zometeen Janice, Ian en nu Otis Redding. Dit is de Happy Song.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 We gaan bellen met Wim, die daar vrijwilligerswerk doet in Ritapolis. Nu het NOS Journaal met Ewout de Jong.